Vraag u ecoin, waarom doe jij je toch zo graag? Vraag u ecoin, waarom doe jij je nog vandaag? Vraag u ecoin, gewoon dat ene ding. Maak jij wel eens het bos link. Vraag u ecoin, waarom doe jij je toch zo graag? Vraag u ecoin, waarom doe jij je nog vandaag? Hou je vragen. 40 graden is wanneer het regent dat het giet. Soms wel, soms niet. En dan zingen alle eekhoorns weer dit lied. Dus vraag u eekhoorn waarom wil jij je toch zo graag? Vraag u eekhoorn waarom wil jij je toch vandaag? Oh je vraagt gewoon dat ene ding. Maak jij wel eens een boswandeling?